Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Iran heeft een grote raketaanval uitgevoerd op Israël. Oh god. Okay guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. They're coming down. One just about. We gotta go inside. In bijna heel het land ging het luchtalarm af, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Tel Aviv, Jeruzalem, Haifa. Volgens de Israëlische media zijn er meer dan 200 ballistische raketten vanuit eh, eh, Iran afgevuurd. En een aantal daarvan is eh, ja, boven Tel Aviv terechtgekomen. Ik zat op dat moment in een wat beveiligder kamer met stevige muren en hoorde de explosies. Dat kan dus ook het luchtverdedigingssysteem zijn geweest. Iran is een bondgenoot van Hezbollah. Volgens het land is het een wraakactie voor het doden van Hezbollah-leider Nasrallah. Moeten er meer regels komen voor winkels die klanten achteraf willen laten betalen? Dat onderzoekt het kabinet nu. Ze maken zich zorgen omdat mensen hierdoor in de schulden raken. Vooral bij jongeren gebeurt dat. De staatssecretaris van Justitie zegt dat ze met aanbieders van het achteraf betalen wil praten over het invoeren van leeftijdscontroles. En frietbakkers Frankie en Koen uit Brabant zijn beroemd in Oekraïne. Ze gaan al sinds het begin van de Russische invasie regelmatig naar het land toe om friet te bakken voor de inwoners. Ze maakten er van alles mee. Zo moesten ze na een raketaanval rennen voor hun leven. Nu zijn ze gevraagd om te jureren in de Oekraïense variant van het tv-programma Masterchef. Ze kregen opeens een belletje, vertelt Frankie. Met de vraag of we daar mee wilden doen. We houden van lekker eten, niet alleen van friet. Dus we dat we zeker. Over een paar weken wordt het uitgezonden in Oekraïne. Dan nog het weer, vooral in het midden en noorden vanavond en vannacht regen. In het zuiden is het vaker droog, met kans op mist. Morgen overdag meer zon en maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de avondspits voorbij. Je hebt nog wat vertraging op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt meer 10 minuten bij Amsterdam Hemhavens.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 We gaan ehm, een eh, mooie set luisteren. Gemixt, oud, nieuw, bekend, onbekend. Dus ga er maar lekker voor zitten en eh, geniet ervan. Het eerste nummer wat klaar staat is van het George Shearing Quartet. Het komt van een album Midnight on Cloud 69, opgenomen in 1949 in eh, New York... En het nummer heet eh, gelijknamig Midnight on Cloud 69. George Shearing Quartet. Ik ga verder met Victor Veldman. Victor Veldman is een, ehm, ja, een muzikaal wonderkind. Was een muzikaal wonderkind, moet ik zeggen natuurlijk. Een multi-instrumentalist. Multi-instrumentalist. Eh, dat krijg je als je Engels en Nederlands gaat vertalen. Die ehm, Engelsman was en geëmigreerd is naar eh, Amerika. Hij kwam daar terug en hij eh, nam in 1956 met een kwartet een een album op en eh, speelt daarop samen met Dizzy Reese op trompet, Victor Veldman zelf op uh, vibrafoon en piano, Terry Shannon op piano, Piet uh, op bas, Lenny Bush op bas en Phil Simon op drums. Het nummer heet The Minor and the Major en het komt van het album Victor Veldman in London. Victor Feldman met zijn kwartet, de minor en de major. Ik ga verder met een artiest die alweer een tijdje niet voorbij is gekomen.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 Drop a little sugar in my bowl. I ain't fooling little sugar in my bowl. Bessie Smith, you know. get you. I need some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go, so they'll go, so they'll go, so they'll go. Oh, what's the matter, Daddy? Come on, save my soul. Yeah. Uh, so sad. Some steam on my clothes. If you'd let me, I'd make things go. What's the matter? Come on, save my soul drop it in my Nina Simone met I Want A Little Sugar In My Bowl. Ik ga verder met de Heat Brothers. Percy Heat, Albert Heat en eh, Jimmy Heat. Een hele muzikale familie. En ze hebben een eh, album samen opgenomen. As We Were Saying in 1997. En daarvan ga ik draaien Dave's Hayes. de Heat Brothers met Dave Hayes. Ik ga verder met een Franse pianist, Baptiste Tratignon. Hij is in 1999 ehm, eh, eigenlijk doorgebroken met zijn eerste eigen album Fluide. En daarvan ga ik draaien La Mer à Boire, Baptiste Tratignon. La Mer à Boire, was een album Fluide uit 1999. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is opnieuw van een jazzpianist. Het is Christian Sands. Hij is eigenlijk ehm, begonnen in de band van Christian McBride. Heeft daar onder andere opgetreden uh, mee. En heeft ook, ehm, veel eh, is veel beïnvloed door Winter Marsalis hij heeft een aantal albums zelf gemaakt, is daarmee ook eh, beroemd geworden. Hij heeft een album gemaakt in 2020, eh, dat heet Be Water. En daar heeft hij een nummer op gecomponeerd, dat heet ook Be Water. En dat eh, is voor een Grammy genomineerd. Van hetzelfde album ga ik draaien Can't Find My Way Home, Christian Sands. Christian Sands met Can't Find My Way Home. De volgende artiest die klaar heb liggen is Liz Wright. Ik heb een um, live album gevonden. Liz Wright live in Berlijn. Ehm, Holding Space heet het eigenlijk. Het is opgenomen in 2022. Daarvan ga ik draaien het nummer Barley. Daarna ga ik nog een nummer draaien van Liz Wright. Maar dat is een, een nummer van, niet een live album... maar haar laatste nieuwe album, dat heet Shadow... En daar ga ik het nummer van draaien, Sparrow. we luisteren naar Liz Wright. shakes the body, it will not shake me. The wind that shakes the body, it will not shake me. The wind that shakes the body. takes to kindling will not take me. The fire that takes the kindling will not take me. The fire suspect. for having us here in Berlin. It's so good to be back here. Thank you. So good. It's so good to see you. So I feel really lucky tonight to have my brothers with me. Um, very excited to have with me on guitars tonight. He's been the musical director of several of my records, and so I finally. Uh, got to come out of the studio with him. On guitars tonight is Chris Bruce. On the drums in Los Angeles, Ivan Edwards. On guitars from New York, Ben Zwerin. just outside of Dallas, Texas. In the kitchen tonight, Bobby Ray Sparks, a second. It's really great to see you. You are, as you should be, the benediction to this wonderful tour. we had such a good time. And this is a perfect place to stop. And I'm just so grateful for. Uh, all these years. You've been so supportive. And if you're new, thank you so much. And uh, yeah, we're going to sing some grace. We're going to sing some, some other stuff uh, that's recorded and not. And uh, the whole point is that you have a good time. Not a lot of wiggle space in here, but you know, work with what you got. Thank you so much again. God bless you. Thank you. geluisterd naar Liz Wright met, van het album Sparrow, het gelijknamige nummer. Op deze plaat, haar zevende alweer, ehm, uitgekomen dit jaar... Uh, werkt zij samen met Angelique Kidjo en Michelle Nedecello. Een ontzettend moeilijke naam voor mij om uit te spreken. En dat maakt een, eh, ja, een bijzondere combinatie, zoals we hebben kunnen horen... met viool, akoestische gitaar en deze geweldige zangeressen bij elkaar... Het is bijna 11 uur, dus ik ga bijna naar het tweede uur. Ik wil nog heel even hebben over live jazz in Zandvoort. Vorige maand een geweldig concert eh, is afgetrapt met Laura Vici. En volgende week is er opnieuw een concert. En dit keer met het Rebecca Laurie Trio. Ik heb begrepen dat er nog een aantal kaartjes zijn. Dus heeft u zin om volgende week te gaan? Neem even contact op via de website van Jazz in Zandvoort. En bestel zo'n kaartje. Het wordt vanzelf eh, een eh, hele leuke middag. Want die concerten zijn eigenlijk altijd heel goed. Na het nieuws van 11 uur ben ik terug en heb ik natuurlijk nog veel meer heerlijke muziek. En ik ga een klein stukje draaien van het eerste nummer wat ik ga draaien na 11. Het is van Ulysses Owens Jr. Komt van zijn album Unanimous uit 2012. En hij wordt erop vergezeld. Let op, Nicholas Peten op trompet. Christian Sands op piano, daar is hij weer. En Christian McBride op bas. Tot zo na het nieuws van 11 uur.